Jan van der Putten met het NOS-journaal. Burgemeester Lenverink van Leiden verbindt zijn politieke lot aan de veroordeelde pedoseksueel Ben L. Als die opnieuw in de fout gaat, stapt Lenverink op. De burgemeester zei dat op een bijeenkomst met bewoners. Veel mensen in Leiden zijn kwaad dat L na zijn vrijlating een jaar in Leiden mag wonen. Gisteren was er een opstootje bij de flat waar hij woont. De burgemeester heeft er alle vertrouwen in dat L zich niet opnieuw aan kinderen zal vergrijpen. HEMA heeft een slecht jaar achter de rug. De winkelketen schrapt 65 banen op het hoofdkantoor, bij bakkerijen en in het distributiecentrum. De verkoop liep met ruim 5% terug en de winst daalde met ruim 10%. Volgens de HEMA geven klanten minder uit, omdat het vertrouwen in de economie nog altijd laag is. In Nederland werken ongeveer 9000 mensen bij HEMA. In het buitenland gaat het steeds beter. HEMA heeft inmiddels 28 winkels in Frankrijk en die zijn winstgevend. De kans dat aluminiumsmelterij Aldel in Delfzijl wordt overgenomen door een nieuwe eigenaar is verkeken. Een overnamekandidaat uit IJsselstein haakte vandaag af. Volgens de curator bracht het bedrijf een te laag bod uit en stelde te veel voorwaarden. De laatste hoop voor Aldel is nu een plan van de Raad van Commissarissen om een kabel naar Duitsland te leggen, zodat Aldel aan de Eemshaven goedkope stroom uit Duitsland kan krijgen. De gieterij van Aldel blijft in elk geval nog draaien tot 28 februari. Zo'n 200 Afrikanen hebben de Spaanse enclave Melilla aan de Marokkaanse noordkust bestormd. 50 mensen wisten Spaans grondgebied te bereiken. Acht mensen raakten gewond door prikkeldraad. Melilla en Ceuta, de andere Spaanse enclave, worden vaker bestormd door Afrikanen die naar Europa willen. Begin deze maand kwamen bij zo'n bestorming bij Ceuta 14 Afrikanen om. Het weer nog vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Minimumtemperatuur 2 graden. Morgen wat zon en tot de avond op de meeste plaatsen droog. Het wordt 9 tot 12 graden.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 Kom mijn liefste, mijn beminde, hierop heb ik lang gewacht. Laat me jou de liefde leren, laat ons niet meer wachten, want... Morgen moet ik gaan marcheren voor het lieve vaderland. Morgen moet ik gaan marcheren voor het lieve vaderland. Maar ik durf niet te dansen, mijn liefste de nacht is zo duister en koud. En ik hoor vier ruiters rijden daar buiten door donkere woud. Ze komen op magere paarden. Ze hebben geen haast en geen tijd. Ach, waarom zijn ze gekomen? Ik wil er mijn liefste niet kwijt. Laat ons lachen, Rosalind, het zal de wind in de schoorsteen zijn. Niemand zal ons beiden vinden, drink de liefde en de wijn. Niemand zal ons beiden deren, vul het glas tot aan de rand. Morgen moet ik gaan marcheren voor het lieve vaderland. Morgen moet ik gaan marcheren voor het lieve vaderland. Maar hoor je die hoeven daar buiten? Ze rijden over het land. En achter de vier ruiters staan steden en dorpen in brand. Och kon ik jou toch maar behouden, bleef jij maar bij mij voor altijd. Maar ik hoor ze nader komen en ik wil er mijn liefste niet kwijt. Kom mijn kleine Rosalind, het zal de storm in de bomen zijn. Jij bent immers mijn beminde, klink en drink de rode wijn. Maak je lokken en je kleren los en reik me nu je hand. Morgen moet ik gaan marcheren voor het lieve vaderland. Morgen moet ik gaan marcheren voor het lieve vaderland. Nooit zal ik meer bij jou gaan liggen. De ruiters gaan jou niet voorbij. Ze komen mijn liefste halen, och kwamen ze ook maar voor mij. Het wordt al dag in het oosten, mijn liefste nu is het je tijd. Ik hoor vier ruiters rijden en ik wil er mijn liefste niet kwijt. Dag mijn kleine Rosalind, ik zal aan je denken dag en nacht. Eenmaal zal ik jou weer vind, ik weet dat jij dan op mij wacht. Mocht ik soms niet wederkeren, schenken ander dan je hand. Nu vaarwel, ik moet marcheren voor het lieve vaderland. Nu vaarwel, ik moet marcheren voor het lieve vaderland. Prinsen God, waarom moet hij sterven? Waarom is de wereld zo vreed? Waarom komen ruiters gereden, vier ruiters met oorlog en leed? Waarom laat u mij van hem houden, als u ons toch hiermee weer scheidt? Ik moet daar een kind van hem dragen, en ik wil er mijn liefste niet kwijt. Love's here in the morning when we rise. In the morning when we rise, that's the time, that's the time I love the best. Blue's the color of the sky in the morning when we rise morning when we rise. That's the time, that's the time I love the best. Green's the color of the sparkling corn in the morning when we rise. In the morning when we rise, that's the time. That's the time I love the best. Mellow is the feeling that I get when I see her. Mm-hmm. When I see her. Uh huh. That's the time. That's the time I love the best. is a word I rarely use without thinking. Mm-hmm. Without thinking mm-hmm. of the time, of the time when I've been low. glance in my eyes, I'm traveling through the land. The season came to an end, I'm going back home. They, they have killed my friend. The season came to an end. I'm going back home. And Susie, you see, she's going to be as rich as a girl can be. looking back, we've touched on sorrowful days. luistert nog steeds naar Golden ZFM. See. focused out is just me. Don't fetch us down, but we can enjoy it for a while.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 We reizen met de kinderen, al zijn ze nog wat jong. Door het eindeloze woud, waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein. Waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leeuwen zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen halen zij ons in. Wat onvoordelig uit kan pakken voor een jong gezin. Donkere gedaanten zijn bijzonder vlug ter been. Ze lopen op vier poten en ze kijken heel gemeen. Ze hebben grote tanden, dat is duidelijk te zien. Het zijn waarschijnlijk wolven en kwaadaarder bovendien. Al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moeder in door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af. Terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Het is van hier naar Omsk nog een kleine honderd verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasha? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet. Zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Pjotter valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daardoor raken wij die troep voorlopig even kwijt. Zo jagen wij maar voort als in een gruwelijke droom. Ajo, ajo, ajo, al in die hoge klapperboom. Er klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woont een graaf. zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op, nog in part belust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 verst en in één blauw kruid de mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar twintig vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want Omsk komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg. Trojka hier, trojka daar. Ja, je zit er veel dit jaar. Overal zit paardenhaar. Trojka Steeds uitvoer het leverbaar. Trojka hier, trojka daar. Zachtjes stort de samovar. Met islavisch handgebaar. Doe het zelf met naald en schaar. Is dat nu niet wonderbaar? Twee half om en één tartaar. En liefdadigheidsbazaar. Hulde aan het gouden paar. Trojka hier, trojka daar. Doei staat Trojka hier, trojka daar. Moeder is de koffie klaar. Trojka hier, trojka daar. Kijk, daar loopt een adelaar. Trojka hier, trojka daar. Is hier ook een abattoir? Trojka hier, trojka daar. Basgitaar en klapsigaar. Trojka hier, trojka daar.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 Can we hang on to a dream? She sat there softly singing pretty nursery rhymes she'd memorized in her daddy's easy chair. Her husband, he was off to work, and the kids were off to school. And there were oh so many ways for her to spend a day. She could clean the house for hours or rearrange the flowers or run naked down the shady street screaming all the way. in a sports car with the warm wind in her hair. And she let that phone keep ringing as she sat there softly singing pretty nursery rhymes she memorized in her daddy's easy chair. sun touched gently on the eyes of Lucy Jordan on the rooftop where she climbed when all the laughter grew too loud. And she bowed and curtsied to the man who reached and offered her his hand and led her down to the long white car that waited past the crowd. Yes, at the age of 37, she knew she'd found forever. As they rode along through Paris with the warm wind in her hair. Ja, ja, ik hoop dat jullie genoten hebben. Een hele, eh, ik ben naar Golden CFM. Een eh, hele fijne avond nog. En eh, ja, straks hebben we of, CFM Sima. Heel veel plezier ermee. En tot volgende week. die het vindt gaan blinken als ik kan. Ik hou van je warmte op mijn gezicht. Ik hou van de koperen kleur van je licht. Ik geef je water in mijn hand en schelpen uit het zoute zand heb je lief, zo lief. Ik scheur de rotsen met mijn stalen verhoogde meren. In de dalen en onweersluchten doe ik vluchten aan als de regen valt. je nog wat wacht. Want even later komt de nacht en schijnt de koele maan. De nacht is te koud, de maan te grijs. Toen neem me toch mee naar je hemelpaleis. Daar wil ik zijn, alleen met jou stralen in het hemelblauw.